Je hoort het weer goed. Ik zit er weer tussen, of sta eigenlijk tussen 6 en 7. En het is eigenlijk een beetje het eh, schurende gedeelte, nou ja, schurend. Het is niet helemaal eh, eh, overdreven hard. Maar het zijn wel een beetje die obscure plaatjes... die eerst in een soort van hitlijsten die De Vara ooit uit heeft gezonden. De verrukkelijke 15. En deze heeft er zeker in gestaan. Al is het wel van minstens 35 jaar terug. Welkom dus tussen 6 en 7. Ik zit er en sta er toch. Dus kunnen we dan ook wel wat een beetje van dat soort muziek gedraaien... in aanloop naar Alternative hem tussen 7 en 10. Wat daar allemaal in zit, ga je straks allemaal horen. Uit de klassiekers is deze van Earth and Fire en Memories. Of je knipt hem beter af de volgende keer. A sin you swallow for the rest of your life. You've been looking for someone to believe in, to love you until your eyes run dry. als er mensen bellen tijdens de uitzending. Je zal toch even moeten geduld moeten hebben, want ik moet eerst nog wat afkondigen. Razorlight en Wire to Wire, dat is eh, eigenlijk het, eh, het verhaal eh, wat gesproken is. Ehm, dan daarvoor hoorde je Memories met Earth, Wind en Fire. Nee, Earth and Fire. Earth, Wind en Fire is weer totaal iets anders. dat is eventjes het verhaal van dit moment. Ehm, ik zei al, het is een beetje licht wat een beetje aanschurkte tegen de auteur en dat is bijvoorbeeld deze van eh, Paddy Smith en Dancing Barefoot. is niet echt eh, aan te bevelen hoor. Eh, wat betreft eh, in praten te bereiden tegelijk. Manager aan de telefoon, manager niet aan de telefoon. Allemaal tijdens de uitzending. Het gaat allemaal heel erg lekker. Dancing Barefoot van Paddy Smit. En dan hebben we ook straks nog geen nieuwsoverzicht erbij. Nou, laten we nog maar eens even een rijtje tegenaan smijten... uit die illustere lijst van de jaren 80. De verrukkelijke 15. Wie kent hem niet? Dit stond er ook ooit in The Church en Under the Milky Way. Sometimes when this place gets kinda empty Sound of their breath fades with the light I think about the loveless fascination Under the Milky Way tonight curtain down Memphis. Lower the curtain down on right. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you toevallig eh, vanmorgen bij Radio 1 eh, voorbij komen. Die Jurgen van den Berg heeft er toch ook wel kijk op, op die muziek. En zo af en toe eh, hoor ik hem ook nog eens voor de uh, voorbij komen bij een lokale omroep. En wie wil hem ook nog wel eens draaien? Rob Stenders. Maar die is overgestapt tegenwoordig van de publieke omroep naar de commerciële. Maar daar zat hij, eh, daar zat hij wel eens eh, in deze The Church. Een Australische band. En het enige wat ze hebben gescoord aan een hit... dat was dus deze in 1988. De late jaren 80 eh, wel te verstaan. Ehm, nou ja, goed. het, <laughs> het, is wel duidelijk. Het, het, gaat helemaal zoals... niet helemaal tussen 6 en 7. Want dat komt omdat ik nog half in de voorbereiding zit... en, en, en toch per se tussen 6 en 7 live wil draaien ene keer gaat het helemaal goed. De andere keer gaat het gewoon uh, bagger. En eh, dat is dus nu <laughs> in dit geval. Maar dan laat ik me niet helemaal door het, eh, het veld doorslaan. Want er zijn genoeg mooie songs. Zo ook deze. Daar hebben we ook later nooit meer wat van gehoord. Afgezien van dit nummer. De Motels. En Suddenly Last Summer. Strikes Again van de eh, Smiths. Eh, was ook een band eh, waar Morrissey uh, deel van uitmaakte. Je hoorde hem ook op deze single. een beetje laat... Oh ja, hij heeft wel wat ook solo-hits gehad, deze Morrissey. maar deze van de Smiths is denk ik toch wel de meest bekende Big Mouth Strikes Again. Daarvoor hoorde je trouwens Motels. Ehm, een tijdje terug zat ik op een gegeven moment te luisteren naar een, een radioprogramma... van onze vrienden in Volendam. Daar doet Roy de Smet eh, ehm, vaak wat eh, dingen. En op een gegeven moment eh, mocht hij daar een man erbij doen. Tenminste, hij was een gelegenheidspresentator, die, deze, deze persoon. En dat is Kees Meijzen. Kees ken ik ook al een lange tijd. En Kees is, net als ik, toch een beetje de muziekliefhebber van... nou ja, niet de doorgaans allegaande muziek als je begrijpt wat ik bedoel, de mainstream pop eh, laten we toch een klein beetje eh, links liggen. En het is de bedoeling dat hij samen met de vader van de heren Bond, namelijk Frank en Paul, ook eh, hier naar de studio een keer gaan komen. En dan gaan we gewoon eens een avondje lang dat soort dingen doen. Eh, een beetje eh, toch de muziek die niet alledaags is, maar wel heel erg mooi om naar te luisteren. Nou, deze bijvoorbeeld, eh, daar kwam hij mee in dat programma bij, bij Roy de Smet. Dat vond ik wel een heel grappig, ja eigenlijk was wel een heel goed nummer. Dus, en dat is volgens mij is dit niet de goede, denk ik. ik, zit, ik zit iets af aan te kondigen. ik wilde toe gaan naar Maximo Park. En ik kom uit bij CUC in de Benji's. Eh, dat krijg je als je een verdonschot hebt en met zo'n schuifbalk. Ja, dan kom je er op een gegeven moment niet meer uit. Eh, maar eh, uiteindelijk ga ik eerst dus... <laughs> het is ook echt een avond van... De... het is ook de 13e hè, vandaag. Ja, hemelvaartsdag. Nou, ik denk dat ik na tien wel richting de hemel mag gaan. met alle misses en blunders en versprekingen. Maar uh, in the Benjies, komt zo even op dat verhaal wat ik eh, wilde vertellen. Maar het nummer van Shoes in the Benjies heet Cities in Dust. Faster is het eh, zeker. Eh, die eh, Formule 1-auto's die zullen hier in september ook wel gaan losbrullen. net als het pauzeknopje van de jinglemachine. Ja, die staat aan en uit. Maar ik zit en aan de telefoon en ik doe dit tussen 6 en 7 en ik vergeet soms nog wel eens even het eh, feit dat ik het eh, knopje van de, de jingle machine een beetje stop moet zetten. Ja, dan gaat het natuurlijk weer eh, helemaal mis. Bovendien is het ook nog eens een keer de 13e. Is het hemelvaartsdag. Het is een zondag. En het is echt dan volgens mij een Black Sunday. Maar goed, het was George Harrison in ieder geval de hoor. Die Citizen Dust. En voor die tijd zat ik even een heel verhaal af te houden over Kees Meijsen. Dat is een muziekliefhebber net als vader Bond van Frank en Paul. de bedoeling is dat wij 21 juni een, avondje beleggen... waarbij we het hoofdzakelijk over de Nederlandse producties gaan hebben. Dus eh, het zal uh, eh, medegeen dan niet eh, verbazen dat er heel veel I Took You Name, Baker Songs, Jacob die Edward. Want dat zijn toch de acts die op het King Forward label staan. Die, dat zal toch wel de hoofdmoot zijn. Maar we zullen ook er niet in spugen om even wat, wat zijdelings uit buitenland ook wat dingen te importeren. Nou, die Kees Meijzer die kwam bijvoorbeeld met dit nummer. En dat, eh, dat eh, liet hij horen bij eh, Roy de Smet op een maandagavond... in het programma Roy eruit door bij de lokale omroep van Volendam en Edam. Engelse bands komen uit Newcastle. En ik vind hem echt wel hip. is al wel een tijdje uit hoor. begin februari of eind februari uitgebracht. Maximal Park en Meeting Up. morning Kijken of het lukt. Kijken of het lukt. Kijken of het lukt. Eh, dat lukt eh, sowieso, maar eh, dan heb ik hem nog niet eigenlijk doorgestart. Hè? Dus dan moet je dat nog een keer overdoen. Dan moet je eigenlijk, eigenlijk dit doen. muziek eh, die je normaal gesproken ook eh, in het eh, gedeelte hierna aan zou moeten treffen. Bartlett Row. Nederlandse band komt uit Alkmaar. En zeg nou niet dat er in Nederland geen fijne muziek wordt gemaakt, want dit is het bewijs. Taking Back heet het nummer en uh, eh, ik uh, eh, kreeg hem aangereikt van... Eh, nou, we gooien eigenlijk een beetje alle singles die we nog niet op, ja, op de platforms hebben gegooid... doen we nu er alsnog op.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 met uh, Elixir. Ze heeft hier ook eh, in de uitzending uh, bij Alternative FM... eigenlijk was dat onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... gezegd dat ze dit nummer <laughs> eigenlijk niet helemaal meer echt zou kunnen spelen... omdat ze het dan niet droog houdt. geeft niet. Ehm, over 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf gesproken. Dat is er over twee weken weer. dan hebben we Sterre Weldering hier in de studio. Is ook Jip Richter. Ik zei dat ze vanavond al hier aanwezig zou zijn. Maar dat gaat nog even niet door heeft toch eh, nog eh, te maken met iets wat eh, positief en negatief is. En negatief en positief. Nou, afijn, het heeft daarmee te maken. normaal gesproken zou je hem in Alternative FM draaien. Maar ik draai hem al vooruit. I Am Sam en Chuckleberry Drive straks om 7 uur. Alternative FM. shining my light at 59 but you live at 55 so you'll have to climb to see me thriving doing my thing working every morning on the doorstep of 59 using my time I'm ready come get me.